te Hark met het NOS Journaal. Minister Leers heeft de jongen in plaats van een verblijfsvergunning een studievisum aangeboden. Daarmee zou hij voorlopig in Nederland kunnen blijven. De, de kans is klein overigens dat deze visumoptie wordt gekozen. De PVV is tegen en de partijen die vinden dat Mauro mag blijven willen dat hij een verblijfsvergunning krijgt. Tweede Kamer wil af van ambtenaren die weigeren homo's en lesbo's te trouwen. Partij van de Arbeid, D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren al tegen weigerambtenaren. En nu heeft ook de PVV zich daarbij aangesloten. Dat is samen een meerderheid. Volgens ingewijden vindt het kabinet het niet nodig om weigerambtenaren te ontslaan. Misdaad heeft in 2009 wereldwijd ongeveer 1500 miljard euro opgebracht. Bijna 4% van wat er in de wereldeconomie omgaat. Het meeste geld wordt verdiend in de drugshandel, zo blijkt uit een VN-rapport. Criminelen zijn vooral succesvol in het witwassen van het geld dat ze in de misdaad verdienen. In 2009 werd nog geen procent van het crimineel verdiende geld in beslag genomen. De rest kwam allemaal in het reguliere geldverkeer terecht. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag weer gebruik maken van de hoofdingang van het Centraal Station in Amsterdam. Door onder meer de aanleg van de Noord-Zuidlijn was de entree zeven jaar lang voor het publiek afgesloten. Om half negen vanochtend wordt de hoofdingang officieel heropend. Dagelijks zijn er zo'n 260.000 reizigers op het Amsterdamse Centraal Station. Michael Jackson heeft het afgelopen jaar van de overleden artiesten het meest verdiend. De muziek van het popidool bracht ruim 170 miljoen dollar op. Elvis Presley verdiende postuum 55 miljoen dollar en staat op de tweede plaats voor Marilyn Monroe. In de top 15 staan verder onder andere John Lennon, de schrijver van de Millennium Trilogie Stieg Larsen en de beeldend kunstenaar Andy Warhol. Het weer bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met in het noordwesten langs de kust en enkele bui. Het wordt ongeveer 14 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit is een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A13, daar wordt gecontroleerd tussen de knooppunten Ipenburg en Kleinpolderplein. En in Brabant wordt gecontroleerd langs de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.